Volgens de inspectie is onduidelijk wie er precies in het stichtingsbestuur zitten. En verder kan de instelling over meerdere jaren geen inzicht geven in haar financiële positie. En is de begroting niet realistisch. De Europe Islamic University stond al eerder onder verscherpt toezicht. In Polen wordt de omstreden gedwongen pensionering van rechters per direct teruggedraaid. Alle rechters van het Poolse Hoge Rechtshof mogen weer aan het werk. Met deze wetwijziging komt de regeringspartij PIS e tegemoet aan een uitspraak van het Europees Hof. Afgelopen zomer verlaagde Polen de pensioengerechtigde leeftijd voor hoge rechters van 70 naar 65. En dat leidde tot veel protest. Critici zagen dat vooral als een methode om niet-regeringsgezinde rechters te kunnen ontslaan. De begroting van Italië is door de Europese Commissie definitief afgewezen. Brussel kan nu een procedure in gang zetten waarmee hoge boetes kunnen worden opgelegd. Die kunnen oplopen tot 3,5 miljard euro. Vorige maand kreeg de Italiaanse regering drie weken de tijd om de begroting aan te passen, maar dat gebeurde niet. Wel heeft Italië op de valreep aangegeven toch te willen praten. Rederij MSC Cruises legt niet meer aan in Amsterdam. Aanleiding is de nieuwe toeristenbelasting voor passagiers van 8 euro per dag. De schepen komen voortaan aan in andere Nederlandse plaatsen... en de passagiers kunnen vervolgens met de bus naar Amsterdam. MSC Cruises wil met het besluit een signaal afgeven aan de Amsterdamse politiek. Het weer, bewolking, maar ook wat zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het is zo'n 4 tot 7 graden.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 Maak er een mooie dag van en sluit vandaag nog de ANWB Veilig Rijden Autoverzekering af. Dan belonen we een veilige rijstijl met een lagere premie. En bij een botsing of andere autoschade weet je zeker dat je goed wordt geholpen. Voor de prijs hoef je het niet te laten, want onze Veilig Rijden Autoverzekering is nu het eerste jaar met 15% korting extra voordelig. Bereken je premie op anwb.nl/slash auto. Steeds meer mensen herkennen de signalen van een beroerte: scheve mond, verwarde spraak, lamme arm toch?